uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus komt vanavond naar de Tweede Kamer om vragen te beantwoorden... over de appjes tussen hem en burgemeester Halsema van Amsterdam. Vandaag werd het appverkeer over het verloop van de antiracisme-demonstratie op de Dam openbaar. En daaruit blijkt dat Grapperhaus Halsema aanvankelijk steunde in haar besluit om de demonstratie niet te ontbinden toen het te druk werd. Later zei hij dat dat niet zo was. Halsema reageerde furieus en appte dat Grapperhaus haar in de kou liet staan. Het Openbaar Ministerie wil niet samenwerken met Peter R. de Vries... in zijn rol als adviseur van kroongetuige Nabil B. in het proces tegen Ridouan Taghi. Het OM zegt dat de Vries geen advocaat is... en dat hij dus de kroongetuige niet kan bijstaan. Peter de Vries hoopt dat de rechtbank deze constructie toch mogelijk maakt. De misdaadjournalist maakte vandaag op een persconferentie bekend... dat hij de vertrouwensman en woordvoerder van Nabil B. wordt. Verder wordt de nieuwe advocaat van de kroongetuige Peter Schouten. Nabil B. werd verdedigd door advocaat Dirk Wiersum... die in september werd doodgeschoten, mogelijk in opdracht van Taghi. Van de ongeveer 2700 patiënten die de afgelopen maanden op de intensive care hebben gelegen vanwege het coronavirus, heeft iets minder dan een derde het niet overleefd. Er zijn 834 IC-doden, meldt de organisatie die de opnamecijfers registreert. Uit nieuwe cijfers van het RIVM blijkt dat de eerste Nederlandse coronapatiënten al in januari klachten hadden, meldt RTL Nieuws. Voor eind februari zouden al zeker 154 mensen in Nederland hebben rondgelopen met coronagerelateerde klachten. Op 27 februari werd met een test de eerste officiële coronapatiënt in Nederland bekend. Het weer vanavond en vannacht wordt het droog bij een graad of 8. Morgen regen, en later buien met kans op onweer en dan wordt het maximaal 15 graden.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 je moet opletten met dit soort eh, gasten. Want eh, deze nieuwe van eh, Moorpark, tenminste hij is al een tijdje uit, die eindigt zo lekker abrupt. Dus dat <laughs> is ook wel even wennen. Daar komt de devil, 4 juni. Goedenavond bij deze Alternative FM. Eh, het is eh, toch redelijk wat eh, spreektuur wat betreft de muziek. Dus we gaan het ook niet al te lang maken met een beetje allerlei verhalen lopen vertellen. Dat, dat laten we een beetje achterwege. Zij was vorige week bij ons in de uitzending om te vertellen over haar nieuwe single. En ze heet Denise. Je zoekt en je struikelt, je wankelt, je vecht om toch weer as I get stoned. I wanna get drunk. I wanna get high. Wanna feel it, cause I need it just to get back. It's been a, long time since we committed to this life. Now there's a golden chain, there's a golden chain around my neck this time. Rosie, this life is short. Yeah, I feel like I'm getting bored of all the talk and all the lies that I see. Yeah, it looks like you don't agree, but am get mad. I wanna get bad. I wanna get high. Wanna do something irresponsible and just don't explain why. Wanna loosen up wanna lose myself to the sound. And if you wanna join me now, just, just, just, just, just, just join me tonight. Cause knows life for sure. Yeah, I feel like I'm getting bored of all the talk and all the lies that I see. Yeah, it looks like you don't agree, but am I? die jongen die komt dus eh, gewoon uit Nederland. Maar hij heeft eh, zich eh, zwaar laten inspireren op een beetje Latijns-Amerikaanse klanken. dat is Juan Juan, zo heet hij. Kregen we aangereikt van onze vrienden van JOD. Dan moet je toch altijd meestal even opletten dat dat, dat soort zaken dan niet 1, 2, 3 gewoon ergens verdwijnen. Maar goed, dat gebeurde ook niet. dit is het, de single die hij afgelopen week heeft uitgebracht. En dat eh, nummer dat heet eh, even Kijkie, dan zal ik dan eventjes... Eh, Life is short. Ja, nou... Dat, dat misschien wel een beetje in overeenstemming met een beetje de teken van deze tijd. Daarvoor hoorde je Delise met Verbonden. Vorige week heeft zij verteld over haar single release. En de reden waarom zij dit nummer heeft uitgebracht. Alles natuurlijk ook een beetje in de tijd waarin we leven de anderhalve meter eh, maatschappij. Eh, ik eh, kan er slecht aan wennen. Maar goed, we, zullen wel, we zullen wel moeten. <laughs> ik zie iemand heel bedenkelijk kijken. goed, het zal, het zal allemaal wel. Goed, kwart over acht is het inmiddels geworden. Maar we gaan straks praten met LS. Dat doen we nadat wij eh, even nog een, eh, nummer van... Eh, wat zijn, nou, dat, we kunnen er wel twee draaien. Ja, dan doen we er twee. dat zijn twee nummers. Roy de Smet, die had vorige week een EP uitgebracht. Mother of Two, tenminste, dat, nou ja, ik denk dat die al een tijdje uit is. Maar nu eh, onder de aandacht eh, gebracht. En ik zat vandaag nog naar een eh, oude aflevering van onze Alternative FM te luisteren. Waarin Jacob die Edwards te gast was. Dat was 5 maart. Dat is ongeveer een tijd terug. En toen hadden we het ook over Suarez in High Definition. En dat is dat nummer wat ook op die Mother of Two EP staat. En die ga je horen. wasn't at all like in the movies. It didn't go as singers proclaim. My bird just flew off and my friend ate all of the bread. My beer just sat quietly in the glass. I saw from a distance how she just left into thin air at the door that stands for winning and losing. What do I know? What have I got here? These days I just spend my time growing my beard out. It's gone from short box to clean shaven and back several times. I keep screwing up easy recipes. I live out of sync and I the air's turning green. I walk in heavy rain, I pull the garden pots out on the street. something to change things for the better stuck between delusions a the Beatles age, can't find my place I want to be like any bee I walk in the park, my shadow's long and slim The bus window gives me thicker, bitter, smooth skin A very reasonable fare I got to taste a little from freedom nothing to say no stories to tell I hardly explore or experience anything new It's not that I don't wanna try, I think But I'm idly consumed There's a TV program on Barcelona I put it on And all that it shows me is Suarez in HD A bird sits outside in a tree And my guitar's in the corner I need something to hold on to Something to change things for the better Give me a reason I need something to hold on to For I wanna change this for the better Eh, dat eh, op een gegeven moment eh, de bands en de muzikanten ook zelf melden. Ehm, zo van, ja, we hebben een single uitgebracht. Luister eens daarnaar en wat vind je ervan? Nou ja, oké. En dan zitten er ook gewoon hele leuke dingen tussen. Zoals deze van 37 Degrees, Stuck in My Head. En daarvoor Roy de Smet. Maar ja, die kennen we al een tijdje langer hier bij Alternative FM. En hij heeft ook eh, nog een EP uitgebracht. Ik geloof dat hij dat, dat in 2018 al heeft uitgebracht. En dat nummer dat eh, is Suarez in HD. Of High Definition, hoe je het eh, noemen wilt. En inmiddels aan de telefoon heb ik LS. En achter LS schuilt Emily van Ellerswijk. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ehm, ja allereerst de naam. Waar komt die vandaan? Um, Alice is eigenlijk een combinatie van mijn voor- en achternaam. Ik heet Emily van Elliswijk, officieel. Ja? Mm ehm, mijn tussennaam is ook nog Alice, maar dan met een andere spelling. Dus ik heb er eigenlijk een beetje een eh, combinatie van gemaakt, ja. ja. ja eh, dus dat is eh, gewoon je naam waarmee je eigenlijk je nummers mee in de openbaarheid brengt. Ehm, ja, dat klopt. Ja, eh, wat, eh, wat ik eh, meteen ook opvallend vind in het verhaal... is dat je, ja, je bent nog eigenlijk nog, nog geen twintig... maar je schrijft al een lange tijd, heb ik al begrepen. Ja, ja eigenlijk vanaf mijn twaalfde al. Ik ben ook nog mijn tiende begonnen met gitaarspelen. Ja. En toen ging ik langzamerhand erbij zingen... Mm en toen ben ik eigenlijk begonnen met uh, eigen teksten schrijven erbij. Ja. En toen is dat eigenlijk ontstaan. Ja, uh, hoe, hoe, waren de reacties toen je eh, zeg maar, het, eerste, ja, het eerste liedje had gemaakt? maar ik durfde het eigenlijk nog niet aan iedereen te laten horen. Het, het was dat ik op mijn zangles hadden we altijd een cd-presentatie. En dan moest je een eigen nummer maken. Hm. En ehm, ik heb hem dus voor het eerst live gespeeld eigenlijk. Dus eigenlijk niemand had me echt gehoord. Dus het was de eerste keer dat ik echt openbaar nummer van mij eh, zelf speelde. Eh, eh, hoe, hoe is dat dan als je dat voor het eerst doet? Heel eng, want het is iets heel <laughs> kwetsbaars. Het is iets heel persoonlijk en... Mhm eigenlijk, ik, ik wilde ook nooit mensen mijn teksten laten lezen. Want ik dacht, ja, straks gaan ze er kritiek op hebben of zo. omdat het mhm. zo persoonlijk er dichtbij zit, zeg nou, maar. Ja, ja. ja, eh, ik, ja ik, eh, het is nog, eh, nog, nog in de fase dat het eigenlijk met onbevangenheid... dat je tegen dingen aankijkt. schrijven, gaat dat makkelijk? ja, best wel. Ja, ik... ik ik weet niet wat het is. Ik, ik heb dan een soort blokkade, die, die zet ik dan uit. En dan mm. ga ik er gewoon vol voor. Mm. En of het nou iets wordt of niet, ik kan dat heel goed loslaten en accepteren. Mm. Op een of andere manier, ja. Ja, eh, het, is een, het is een dingetje. Ehm, ik eh, zag afgelopen zaterdag bij een... Uh, zo'n quarantainesessie met drie 3 voor 12 ehm, hoofdredacteur Demi van Volles van Wollersberg, eh, die, eh, die, zat, eh, die zat daar op een gegeven moment ook een vraag te stellen bij Jorik van Noorden. En dat voel ik ook wel zo, zo aardig op dat, op dat gebied. En van hoe, hoe ga je er dan mee om? Maar daar heb jij dan ook jouw manier eigenlijk voor bedacht. Ja, ik denk dat het gewoon echt vooral proberen is van wat werkt voor mij en wat werkt niet voor mij. En ik heb eigenlijk op een opleiding nu geleerd ook in bandformatie te schrijven. Dat uh, een instrumentalist met iets kwamen dat ik er gewoon op inspeelde. Mhm. Maar eigenlijk ben ik natuurlijk uit mijn comfortzone eigenlijk gewoon altijd met mijn gitaar bezig geweest. En ja. Eh, kwam ik met een akkoordenschema en ik ging erover improviseren. En na tekst maken eigenlijk, ja. Ik moet even de naam corrigeren. Het eh, was Demi van de Wolleberg. Eh, dat is de hoofdredacteur van 3 eh, voor 12. Ja, want anders dan heb ik dat weer niet goed correct <laughs> weergegeven. Ehm, waar kom je vandaan eigenlijk, Emily? Ik kom uit Roosendaal. Roosendaal. Ja, dat, Is, dat is in West-Brabant een beetje. Dat, ja, dat ja. klopt. Ja, ja is, is het, merk je dat, toch, dat, dat er in die omgeving toch iets van een muziekscene is? Ehm, nou, eigenlijk tot denk ik een half jaar, jaar geleden was ik eigenlijk nog niet echt heel betrokken erin. Mhm. En nu heb ik eigenlijk wel langzaam begin ik wel te ontdekken waar de, mensen zitten. En begin ik ook wel steeds meer mensen te kennen die in de muziek zijn. En zo, ja, inderdaad. Ja, het gaat... Dus even mijn draai vinden, ja. ja, ja. Heb je al eh, toch enige optredens al gedaan? Ja, wel in de buurt. Ik had altijd een, een vast optreden in het Openluchttheater in Roosendaal. Ben ik mhm. dan als singer-songwriter. Ja. En... Ehm, ja, nu met mijn opleiding in Eindhoven doe ik ook uh, eh, geregeld wat dingetjes daar. Ja. Ehm, dan even over het eh, nummer, want we draaien nog al een, eh, een, aantal weken. Beautiful Goodbye. Dan denkt iedereen aan Amanda Marshall of zo heet zij, geloof ik toch? Ja, dat is ook een nummer inderdaad. Ja, ja. ja alleen die is het niet. Ehm, waar gaat het over? het nummer gaat eigenlijk ja, simpelweg over afscheid nemen. Ik heb eigenlijk geschreven vanuit mijn perspectief. van hoe zou ik me nou eigenlijk voelen als ik afscheid van iemand moet nemen van wie ik heel veel hou. Ja. En dat is eigenlijk het hele uitgangspunt geweest eigenlijk. Ehm, ja, eigenlijk een heel confronterend onderwerp natuurlijk. En zeker in deze tijd. Ja, maar ja. daar gaat het wel over, ja. Eh, eh, eh, heb je al mensen van jouw leeftijd al meegemaakt die dat al is, of, ja, is overkomen? Ja, ik, ik, denk eigenlijk als je dan simpel kortweg zegt dat eigenlijk iedereen wel om me heen en iedereen gewoon wel meemaakt dat ze afscheid van mensen moeten nemen. En mm ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren van afscheid nemen. Ik bedoel, je hebt ook afscheid nemen van, van dat je even iemand een, een tijd niet ziet. Net als we nu allemaal meemaken in de quarantaine. Ja, ja. Maar natuurlijk ook definitief afscheid. En dat is allemaal natuurlijk dan nog wel wat heftiger. Ja. Eh, eh, eh, het, e-, het, zit, eigenlijk allemaal verpakt in dat ene nummer wat je geschreven hebt. Ja. ja. Nou, laten we dan maar even gaan luisteren. Het nummer dat heet dus Beautiful Goodbye. Hier is LS. out of my eyes. This is the moment, the end of goodbye. I lose myself, I will try to keep it together. Tell me why. tears out of my eyes. This is the moment. I know it isn't easy Cause nothing ever is but I didn't know it'd be this hard living my life like this. I knew it would be lonely, but I am not alone. Cause there's a million other people that's just like me. They gotta stay at home, and the pubs and the bars and the restaurants are closed. free again. Nobody knows I get a little bit light when the sun shines for my balcony at home. And I need it, there's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit of life when I hear it, and I know I'm not. a little dance on my own. Wow, it's a tricky situation when the freaking population is in social isolation, man. Now, and this virus that's been racing got entire occupations taking four weeks of staycation, man. Now don't plan on hibernating, cause this music needs making. I can share it on my Instagram. I'm digitally lyrical, giving y'all vibrations. I'm stationed on house party. You should come and take a visit. And the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? Nobody knows. I get a little light when the sun shines on my balcony at home. And I need it, there's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit light life when I hear it, and I know I'm not alone. I got music, I can do this. I do a little dance on my own. Whoa, whoa. I get a little bit of life when the sun shines on my balcony at home, and I need it reason that I can feel it in my bones. I get a little bit of life when I hear it, and I know I'm not alone. I got music, I could do this. I do a little dance on my own. Whoa, whoa. van Benjamin Fro. Zes minuten over half negen. En eh, deze, uh, eh, dit nummer moet ik eigenlijk zeggen... is afkomstig van een EP Quarantunes by Benjamin Fro. Ja, ik eh, zit er een beetje half doorheen. hij heeft een mooi staand eind. Maar het is lekker zo'n loom nummer. we hebben de afgelopen dagen natuurlijk best wel mooi weer gehad. sinds vandaag is het een beetje omgeslagen en is het weer een beetje vroeg voorjaars weer met een beetje grijze wolkendekken... en af en toe gewoon een regenspetter op je hoofd. Ik zou bijna zeggen harsers, maar het is je hoofd. En eh, dan eh, krijg je dus eh, dat deze zomerse platen... toch dan weer een beetje in het niet valt. Daarvoor hoorde je LS met Beautiful Goodbye... Eh, en dan hebben we er nog eentje te gaan. En dan gaan we weer eens even bellen weer met iemand. En dat is een bekende van ons. Eh, eh, want hij is ook hier geweest. En we kennen hem uit het circuit van Durop Akda wordt. Maar tot die tijd, James Burkey. You could follow the moon to the stars. But it's a new day. and I will follow you wherever you are. Don't you feel like home? Oh, it's such a cliche. I am tired of dreaming about yesterday. the clothes with every home. Eh, gaan ze een nieuwe single uitbrengen. Dit was nog een single eh, die ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. Where You Are, James Burkey. Met de frontman James Burkey zelf. Eh, en het leuke is, nou ja, dat we er ook volgende week over gaan praten. Want 12 juni gaat hij eh, uitkomen. En 11 juni hebben we hem gewoon in de uitzending. Dat, eh, dat zijn altijd hele leuke dingen. Want dan gaat het eh, lekker vlot. dat geldt denk ik ook voor deze single die er nu aan zit te komen. Maar voordat we die single draaien... gaan we eerst met de man die de single gemaakt heeft praten. En dat is Melle. Een oude bekende van ons. Goedenavond Melle. Hey, goedenavond. Ja, ja, ja. ja want we kennen je natuurlijk van de Rob Agda wordt, Maar je bent natuurlijk ook bij ons geweest nog voordat de, de, de, de grote ellende rondom het zeewoord eh, is uitgebroken... ben je nog eh, bij ons eh, langs geweest. Ja, ik denk, uh, was het een paar weken ervoor of zo? Ja, ik denk het ook. Februari is een beetje maart. Begin, begin maart of eind februari was het, denk ik. Dat, dat staat me nog bij. Dus, en nou ja, goed, toen, toen liet je al wel het een en ander horen... dat je best nog wel bezig was. Maar ik denk dat nu het stil ligt... Ja, dat je alleen maar bezig bent. Denk ik. Eh, ja, klopt. Eh, niet meer met optreden natuurlijk, maar wel met eh, schrijven en ja, dat bedoel ik. demo's maken. Ja, klopt. Daar wel druk mee bezig inderdaad. Ja, die On The Road, die we hier veelvuldig laten horen. is het niet bij deze Alternative FM, dan heb ik altijd nog wel eens een programma tussen 10 en 12. Daar is hij ook nog een paar keer mm. voorbij gekomen. Dus hij is wel lekker onder de aandacht gebracht. Ja, ja. Nou, dat eh, vind ik super. Daar ben ik heel blij mee. <laughs> <laughs> ja, en dan denkt iedereen, lekker vlot nummer. Maar er, er zit toch wel iets serieus achter, bij die On The Road. Ja, klopt eigenlijk wel. Ja, ja, eh, ja je vroeg het al... Eh, dat eigenlijk het hele liedje een soort metafoor is voor, voor een hm. ruzie eigenlijk. Mm. Twee personen. En dat ik eigenlijk de road als een soort metafoor dus daarvoor heb gebruikt voor, hm. voor een relatie. Ja. ja. Eh, hoe, hoe gaat het eh, eh, schrijven bij jou? want we hadden net Emily uit Roosendaal, LS, voor de mensen die haar muziek willen omarmen en kennen. En die zei, ja, ik zit me ertoe. Maar ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment toch eventjes het weer even niet ziet zitten. En dat je dan toch denkt, nou, ik gooi die pen en dat papier maar even weg. of werkt dat weer, weer bij jou anders? Ja, het is wel zo dat er bepaalde periodes gewoon iets productiever zijn dan andere qua het schrijven. Mhm. Dus ik heb nu toevallig eh, ja, de eerste paar weken dat van de lockdown zeg maar, heb ik heel veel geschreven. Ja. Um, en dan de, de weken daarna is het meer die liedjes uitwerken en, en een beetje opnemen, demo's maken. Um, dus ja, het verschilt een beetje, maar ik ben, ik ben eigenlijk altijd wel, wel bezig. Maar de ene keer is het weer meer met schrijven en de andere keer is het weer met eh, ja, liedjes uitbrengen of liedjes uitwerken of ja, altijd, altijd iets muziek gerelateerd. Ja. Eh, ben jij ook ergens voor gevraagd om een soort lockdown-sessie eh, vanaf een een of ander zaaltje te doen en dat het eh, gestreamd wordt? Of is dat nog niet gebeurd? dat nog niet. Maar ik heb wel, ik heb wel wat livestreams gedaan gewoon via Facebook vanuit mijn huiskamer. Mhm. Maar ik ben nog niet eh, in, een, eh, in een zaaltje geweest. Nee. Ja, eh, volgens mij heb ik ook iets van jou gezien... dat je ergens boven op een zolderkamer zat... en dat er één iemand was waar je tegenover stond of zat te spelen. klopt. klopt hè? Ja, klopt. Ja. Dat, was, dat was in de studio van um, producer van mijn eerste EP'tje. Ja. En daar heb ik ja, een soort mini-concertje gegeven aan, aan één persoon. Ja. ja, dat vond ik wel zo toepasselijk voor in deze tijd. En ja, ik wilde toch ook weer live spelen zonder dat ik gewoon in mijn eentje thuis eh, achter mijn laptop zat. <laughs> ja, want je had er ook nog een speciale naam aan uh, aangekoppeld. Eh, wat was dat ook alweer? <laughs> het even kwijt. Concert for One. Concert for One, ja, zie je. Ik vond hem heel erg origineel <laughs> en bedacht. Dus, ja, ik, ik, heb er ook nog even naar zitten kijken. Ik denk, hoe gaat hij dat nou doen, weet je? Dus ja, dat vond ik, heel, ik vond het wel heel stoer. dan, dan, natuurlijk dit nummer, want die kregen we van de week kregen we die binnen. En ja, ja hij, hij, moet nog ergens gepresenteerd worden, geloof ik, toch? Of niet? Klopt, ja. Hij eh, komt vanavond pas uit, of om 12 uur s'nachts dus. En eh, ja, hij wordt eh, later vanavond ook nog op King gedraaid. En Sound of Harlem heeft hem ook al binnen. Ja. als ze hem al gedraaid hebben. dus ja, vanavond maakt hij op verschillende kanalen zijn debuut, zeg maar. Ja. Ah, ja. nou ja, goed. Dan zijn wij net zo snel als de Sound of Harlem van onze vrienden van Harlem 105. Dus, dus ja. Precies. Dus eh, ja, jullie weten het wel, jullie muzikanten weten het wel heel erg eh, slim eh, te spelen. Vrijdag ja, brengen we de nummers uit. En als je heel goed met, een met muzikant omgaat... En dan willen ze je nog wel een dag van tevoren... Nou jongens, dan draaien jullie hem toch lekker een dag ervoor. Hè? Jij bent er één zo van, dus... Ja, precies. even in het kort, waar gaat het nummer over? Ehm, eigenlijk is het ehm, gaat het over twee personen waarvan eentje de ander probeert te overtuigen om hem nog een kans te geven of uh, om de twijfels te, te laten gaan en uh, gewoon ervoor te gaan, zeg maar. Ja, nou laten we dan maar uh, gaan luisteren. Hier is de Hard Race van Melle. I never found a way to tell you what I feel inside So here I go, I'll make you see That I could be your fantasy hoe I is nog nooit zo stil geweest. zij. En ze heeft al eens een keer uh, samengewerkt eh, met Jan van Piekeren. En dat was eh, toen een kerstsingle die ze heeft uitgebracht. En ja, we hebben afgelopen zaterdag daarvoor twee nummers. Stevie, Ray, May Robin met Out of the Blue. En daarvoor hadden we nog, en dan moet ik even kijken, Mellen met Hard Race snel naar de laatste die we gaan horen. Want zij was afgelopen zaterdag of zondag, maandag... een van de mensen die mee mocht doen aan Lucky 30.